wacht al ik ben een idioot. Ze neemt me in de boot, Maria. Gina, Gina, Gina, Lolo, Brigida. Jij bent voor mij de vrouw waar ik het meest van hou. Daar kan ik werkelijk niks aan doen. Gina, Gina, Gina, Gina je bent hier verder vandaan. En voor die reis heb ik geen poen. Ik heb alleen pikante foto's van je hier. Aha. Dan sta je in je eentje op de pier. Oh. Aan de Middellandse Zee. En daarom zeg niet nee, want jij hebt werkelijk alles ermee. Het is niet moeilijk waar ik steeds aan denken moet. Aha. Want wat ik op die foto zie is goed. Al is het maar papier en ben je ver van hier, het doet me goed. Ik ben met jou niet getrouwd, ik heb met jou toch niks te maken. Ik wil niet van je houden, dat zijn toch mijn eigen zaken. Ik ben met jou niet getrouwd ik heb met jou toch niks te maken. Ik wil niet van je houden, dat zijn toch mijn eigen zaken. Ik ben met jou niet getrouwd, ik heb met jou toch niks te maken.